Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Indonesische eiland Lombok is getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,0. Meteen daarna volgde een waarschuwing voor een tsunami, maar die is inmiddels ingetrokken. De beving vond plaats op zo'n 15 kilometer diepte ten noordoosten van Lombok. En was ook op Bali goed te voelen. Over slachtoffers is nog niet bekend. Vorige week werd het eiland nog getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,4. En daarbij kwamen zeker 14 mensen om het leven. Bij de crash van een vliegtuig dat gisterenmiddag een pleziervlucht maakte in de Zwitserse Alpen zijn alle twintig inzittenden om het leven gekomen. Het toestel, een historisch vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog, vloog door nog onbekende oorzaak tegen een bergwand. De inzittenden waren op drie Oostenrijkers na allemaal Zwitsers. 25 mensen hebben gisteren op de A58 een boete van 239 euro gekregen... omdat ze filmend langs een ongeluk reden. Tussen Tilburg en Breda waren drie auto's op elkaar gebotst. Een man uit Roermond kwam om het leven en twee mensen raakten gewond. Op sociale media noemen politiemensen het respectloos... dat nieuwsgierige mensen filmpjes maakten, ook van een reanimatie. Een automobilist zette zijn auto midden op de weg stil... waardoor er bijna een vrachtwagen achterop botste. In Portugal zijn door de hitte tientallen bosbranden uitgebroken. Vooral op een aantal plekken in de Algarve in het zuiden zou de situatie ernstig zijn. Een onbekend aantal mensen moest hun huis verlaten. Portugal en Spanje hebben te maken met een hittegolf. Die wordt aangewakkerd door wind uit de Sahara. Op veel plaatsen is het meer dan 40 graden. In Lissabon is gisteravond het hitterecord uit 1981 gebroken. Het werd er toen 44 graden. Het heetst werd het in een stadje in het midden van Portugal. Daar werd de temperatuur gemeten van 46,8 graden. Het weer in Nederland, zonnig en droog met wat wolken en een matige noordenwind. Het is 23 graden op de Wadden tot 28 in het zuidoosten.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 shimmy, a, shimmy, a, shimmy, a. Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la. Shimmy, shimmy, shimmy, a, shimmy, Drink. la la. Drink. Swalla la la. finna swallow nothing. Word to the Dalai Lama, he know I'm a fashion killer.